Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgelegenheid is in het laatste kwartaal van 2020 iets gedaald. De verdwenen 14.000 banen, heeft het CBS berekend. Vooral in de handel, het vervoer en de horeca ging het hard. In die sector nam de werkgelegenheid met 57.000 banen af. Dat hangt samen met de lockdown die in het vierde kwartaal stap voor stap werd ingevoerd. Wel kwamen er banen bij in onder meer de zorg, de uitzendsector en de bouw. Het netto banenverlies leidde niet tot meer werklozen. Onder meer doordat het aantal openstaande vacatures afnam... en duizenden mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. In Turkije zijn meer dan 700 mensen gearresteerd die banden zouden hebben met terreurorganisatie PKK. De arrestatiegolf volgt op de vondst van 13 lichamen afgelopen weekend in een grot in Noord-Irak. Het gaat om de lichamen van Turkse agenten, militairen en medewerkers van de inlichtingendienst die enkele jaren geleden waren ontvoerd. Volgens de Turkse regering is de PKK verantwoordelijk voor hun dood. Onder de 700 arrestanten zijn ook politici van de oppositiepartij HDP, die voornamelijk Koerdisch is. De regering beschuldigt die partij ervan banden te hebben met de PKK, maar de HDP ontkent dat. Tony Chocolonely staat niet meer op een Amerikaanse lijst van chocoladerepen die gegarandeerd slaafvrij worden gemaakt. De Nederlandse producent is ervan afgehaald vanwege de samenwerking met een grote Zwitserse fabriek... die ervan wordt beschuldigd gebruik te maken van illegale arbeid. Tony Chocolonely zegt bewust zijn repen bij een grote fabriek te laten maken... om te bewijzen dat verantwoorde chocolade ook grootschalig kan worden geproduceerd. De cacao voor de Tony-repen wordt apart verwerkt en is dus wel degelijk slaafvrij, zegt het bedrijf. Het weer. Vannacht kan wat lichte regen vallen, ook kan het mistig zijn. Minima tussen 2 en 5 graden. De dag begint met wat motregen. Daarna is het droog en laat de zon zich af en toe zien. Tegen de avond gaat het weer regenen en het wordt 6 tot 12 graden.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 Live some And so in case I'll be prepared when I see you smiling Cause I feel so no other way. If you wanna get stronger. you wanna get stronger. I've been on the brink of broken. ritme, ritme. van ZFM.